Onze correspondent Gabi Verberg heeft het artikel ook gelezen. Volgens dat stuk kwamen de Taiwanese naar Nederland... om samen inlichtingen te verzamelen gericht tegen China... en er wordt geïmpliceerd dat het over chiptechnologie zou gaan. Nou ja, en in dat artikel komen de Taiwanese er nogal slecht vanaf. Ze worden nogal besmeurd. Ze zouden van het belastinggeld maar weinig werken, maar vooral toeristische dingen doen. Naar het Heinekenhuis, naar de Wallen. Nou ja, je snapt het wel. Dat past binnen het verhaal dat China vaker vertelt dat Nederland en Taiwan China dwars zitten als het gaat om chiptechnologie. toch durft Gabi niet met zekerheid te zeggen dat de Chinese overheid erachter zit. De toon in het artikel is heel anders dan de manier waarop China normaal gesproken communiceert. In Den Bosch zijn 100 gedumpte jerrycans gevonden... waar waarschijnlijk drugsafval in zit. Ze lagen langs een dijk en voor een deel in een sloot. Er wordt gekeken of het water en de bodem vervuild zijn. Wij eisen de nacht op was de meest succesvolle Nederlandse inzamelactie van het jaar op GoFundMe. Meer dan 18.000 mensen maakten in totaal ruim een half miljoen euro over. Ook het initiatief om kinderen uit AZC's een dagje uit te bezorgen was populair. In totaal doneerden Nederlanders 34 miljoen euro aan acties op de crowdfunding site. En in Amsterdam is een appartementencomplex ontruimd. Agenten waren een huiszoeking aan het doen in het complex in Amsterdam-Zuidoost... toen ze in een kelderbox een mogelijk explosief aantroffen. Deze verslaggever van NH Nieuws weet meer. Het is nog altijd een mogelijk explosief, ze weten het niet helemaal zeker. Maar toen ze dat vonden, toen hebben ze eigenlijk de brandweer... en eh, de ambulance er uit voorzorg eh, bij gehaald. En uiteindelijk ook de EOD. Ehm, en ze zijn nu sporen aan het vaststellen... en de EOD gaat zo meteen eh, het explosief opruimen. Het weer, dat zijn best wel stevige buien in het noorden. Op andere plekken is het vaker droog, maar wel bewolkt bij een graad of 13. Morgenmiddag trekt het op veel plekken open en komt de zon er dus vaker bij. Het wordt dan opnieuw zo'n 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB.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 Dit is ZFM. down. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.